Het NOS-journaal. Marktplaats gaat alle advertenties waarin ze voor de Elfstedentocht worden aangeboden verwijderen. Sinds vanmiddag worden tientallen startbewijzen gevraagd en aangeboden, soms voor 750 euro. Maar het overdragen van startbewijzen is verboden. De vereniging Friese Elfsteden gaat bij de inschrijving streng controleren of de startbewijzen op de juiste naam staan. Als een lid toch een kaart verkoopt, dan volgen er sancties, zegt de vereniging. Marktplaats heeft aangegeven dat het niet wil dat niets vermoedende mensen de dupe worden. De website hoopt vanavond nog alle advertenties verwijderd te hebben. De militaire machthebbers in Egypte hebben de inschrijving voor de presidentsverkiezingen vervroegd. Kandidaten kunnen zich al vanaf 10 maart registreren in plaats van 10 april. De militaire raad komt daarmee tegemoet aan de betogers in Egypte. Die eisen dat het regime eerder een deel van hun macht inlevert. In verschillende Egyptische steden wordt al dagen gedemonstreerd tegen de militaire raad die Egypte bestuurt sinds de val van president Mubarak in februari vorig jaar. De betogers vinden dat er na het vertrek van Mubarak te weinig is veranderd bij de politie en het leger. Bij de protesten zijn sinds donderdag zeker 13 mensen omgekomen. De presidentsverkiezingen in Egypte worden waarschijnlijk in juni gehouden. De Bank Giro Loterij heeft 64 miljoen euro verdeeld onder culturele organisaties. Niet eerder gaf de loterij zoveel geld aan cultuur. De 64 miljoen werd verdeeld onder 58 organisaties. Het bedrag is de helft van wat de cultuurloterij in 2011 viende. Op een gala werd bekendgemaakt welke instellingen geld krijgen. Zo krijgt de Hermitage Amsterdam tot 2016 3 ton per jaar... Kasteel De Haar in Haarzuilens krijgt eenmalig een miljoen voor de aankoop van de collectie van het kasteel. En FOAM en het Nederlands Fotomuseum krijgen bijna een half miljoen om jaarlijks een fotoweek te organiseren. Het weer meest helder, in het noordwesten bewolkt en mogelijk wat sneeuw.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 Uiteraard eh, is er weer een nieuwe uitzending van Golden ZFM live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En we hebben vanavond een, een hele, voor mij hele speciale gast. Dierbare vriend. Jacques Jongmans. Dag Jacques, goedenavond. Leuk dat je er bent. Ja, leuk hè. Terug op oud terrein. Ja, dit is niet de eerste keer dat je hier bent. <laughs> Nou nee. Nou nee. <laughs> Bepaald niet. Nee, echt niet. Ik heb je, ik heb je een, tweetal weken geleden gevraagd en, spontaan zei je ja, graag. Heb ik graag gezegd? Ja, zelfs. Oh, ja, mij, eh, zelfs ik heb wel. gezegd van ja, dat wil ik wel doen. Nee, nee, nee, nee. Spontaan graag. Oh. <laughs> dat eh, geeft mij aan gewoon dat je dit programma ook waardeert. Ja, nou ja, precies. Ik bedoel, eh, jij en ik zijn vervente aanhangers van popmuziek uit de jaren 60, 70. Ja, zeker. En de mening toegedaan dat alles wat na 80 eh, gemaakt werd bij uitzonderingen daar gelaten. Kijk, dat is een goede uitspraak. Geen, geen echte nieuwigheid heeft gemaakt. Nee, nee, nee. Oké. Je hebt een, een, lijstje ingeleverd waarbij heel veel Nederlands Nederlandse groepen, zangers, eh, eh, zijn. Ja, heb ik bewust gedaan. Maar slechts, slechts maar één in de Nederlandse taal. Ja. Eh popmuziek in de 60 jaren door Nederlandse groepen werd hoofdzakelijk uitgevoerd in de Engelse taal. Ja. Want eh, men leefde hier nog totaal in de veronderstelling dat als men maar Engels zong en een goede melodie had, dat men dan ook de Engelse markt kon veroveren. Dat is ook dus vaak gebeurd. Het is een aantal keren gebeurd. Eh, die, die, kun je vrijwel op de, op de vingers van één hand natellen. Dan kan je ze zo opnoemen. Het is Venus geweest van Shocking Boot. Het is Radar Love geweest van Golden Earring. En ehm, eh, Una Paloma Blanca van, god hoe heet die? George Baker. George Baker. George selection. Maar die, goed, die hebben het goed gedaan en die zijn later ook teruggekomen in speelfilms als, eh, als muziek. Maar voor de rest... Eh, maar je hebt, je hebt bijvoorbeeld ook eh, t shirt maar Bellamy, dat gaan we straks draaien. Dat is ook een hint geweest internationaal. Ja, ze heeft enigszins goed gedraaid in, in, in de buitenwereld. Goed. Maar het was niet zo'n knaller als Radar Love en, eh, en Venus. Nee, nee, oh nee, zeker niet. Eh, zeker niet. Maar, eh, Venus, heeft echt een aantal weken op... ja, met name in Billboard, ja, ja, ja. toch gaan we zo meteen drie nummers weer draaien. waaronder Q65, View the Victor. En ik denk dat, dat, wordt veel te weinig gedraaid nog, Dat is het ook. De, de meeste mensen weten geen eens wie Q65... Weet jij wie Q65 is, Daan? Nee. Nee, nou, nou, we hebben het wel meer gedraaid hoor, Dan. Maar... Ja, als ik het misschien straks hoor, dan... Eh, dan, ja. dan, nou, dan, niet, bepaald Jordan Victor. Dat was, dat was gewoon een dijk van een groep, joh. Ja, ja, ja. En, en Jordan en wat, wat ze gemaakt hebben, dat waren gewoon hartstikke goede nummers. 65 Met een bepaalde rauwheid erin, Die, die men niet gewend was hier, want alles was Nou, men was helemaal niet iets gewend, want ik denk dat Nederland in die tijd eh, toonaangevend was eigenlijk als je het eh, vergelijkt, buiten Engeland daar, Engeland daar gelaten, eh, vergelijkt met de rest van Europa, was Nederland zeer toonaangevend. Eh, dan gaan we over naar Swinging Soul Machine, ook een Nederlandse band. Ja, Spooky Day Off, ja. bedoel ik. Klaar, ja. moeten we daar nog wat over zeggen? En dan is de andere keuze van jou, Alexander Curly, en Even Drink Again, vind ik een beetje typisch. a victor Yeah, A victor A victor I could get rid of you cause you're pushing be eigenlijk, eh, wat Jacques ik al zeiden een, eh, een nummer van helemaal drie keer niks. Maar we hebben het wel gedraaid, Jacques. <laughs> Ja. weet je, het doet mij herinneren aan, aan een gevoel wat ik vroeger kende en nu helemaal niet meer ken. Nails in my head. ik heb last van. Dat is makkelijk, dat scheelt. We gaan eh, naar de volgende nummers. We beginnen dan met, met de Beatles, Day Tripper. Ja, ik ben bezig met het samenstellen van een, van een Beatles marathon. Um, daar eh, gaan we dan draaien uh, Hard Day's Night en Help en Yellow Submarine. En toen kwam ik tegen het Roof Concert op het eh, gebouw van de Apple dus Studios. Het gaat dan over een videofilm. Videofilms, ja. Van een rooftop concert wat ze hebben gegeven, wat vreed verstoord werd door de Engelse politie. Waar ze onder andere het nummer Daytripper hebben gezongen. En door de hele entourage en het gevoel eromheen, ja, dat blijft voor mij gewoon de beste uitvoering ja, van het perfect dan eh, een van de grote zangeressen die zijn geweest, eh, Rita Franklin. Ja, nou ja, daar kan, kan, ik alleen maar, kan ik alleen maar zeggen respect. Ja. <laughs> Respect voor het wijf. <laughs> Oké. Ja. En dan als derde draaien we Kajak, een van de, van de in mijn ogen beste groepen die Nederland ooit heeft eh, voortgebracht. Nou, in ieder geval een van de, van de betere. Nou ja. Nou, absoluut. Het is toch bijna hetzelfde? Ja, ik denk het wel. En dan Starlight Dancer? Een hele aparte manier van, van arrangeren en en, en, en uitvoeren. Eigenlijk iets wat we, wat we nog niet kennen. Nee. Mm, Erg sterk, een, nummer uit de eh, 77. Dat mag tegenwoordig in het eh, format van dit programma. Ja, maar ik me toch niks van dus, <laughs> uh, Goed, Daan, laat me horen. Beatles, Aretha Franklin en Kayak. wij nou, u nog steeds naar Golden CFM, het uh, live programma op dit moment van eh, de CFM, de lokale radio, met eh, gouden oude nummers. dit was het schitterende Starlight Dancer van Kayak, uitgezocht door onze gast van vanavond, Jacques Jongmans. Was je je tekst even kwijt net? Nee, niet echt. Klopt wel. <laughs> Zo ben, ben ik toch nooit kwijt. Ach, nou. kom op nou, je kent me toch een klein beetje. Ja, daarom juist. Ja, dat zeg ik het ook. Goed, Weer drie nummers hierna. Ja. Oceans. Ja. Basic Words. Fantastisch. Ja. Gewoon een nee, woord. betere Nederlandse groep ziet het zijn. Ja, nou in die, in die, in die tijd zeker. bedoel, het was allemaal gillen en rouw doen en, en, en uptempo. En dan komt er ineens zo'n eigenwijs groepje uit Den Haag die eh, er een, een, ja, een nummer uh, eh, neerzette waar iedereen plat voor ging uit 65 praat. ja, praat over 65. Het is toch een ja. terug, ja. was 15 eh, toen. nog een, nog een, eh, een Nederlandse eh, groep, de T-set. La Ja, dat ik, ik, werd, ik, werd weer, ik werd weer geattendeerd op T-set toen wij in het wapen Leo van Slonsen hadden. Die zat, die zat zonder gitarist. En zonder bassist van ik. En toen hebben we via zijn broer, die hier in Zandvoort woont, hebben we de bassist van T-Set die avond geregeld. Dat weet ik nog heel goed, ja. En dat was zo'n aardige jongen. Echt en, en, eh, je, kende de t set toch wel, neem ik aan? Ja, t set kende ik wel, maar nooit meer aan gedacht. En, toen ineens, oh verrek, t set wacht even. toch wel leuke muziek eigenlijk. Ook weer heel apart. Commercieel. Ja, eh, oké. Maakt toch niet uit? Maakt niet uit. Ik weet dat ze uit Delft kwamen en... Eh, dat ze toch een aantal eh, behoorlijke successen hebben gehad. ik denk het wel. Hans van Dijk, van de toetsenist die erin zat, die later nog uh, zelf door is gegaan eh, met een groepje. Peter Tetrode, de zanger, die een aantal ja, jaren geleden overleden is. Dat, is. dat was een van de topmannen van de Nederlandse muziek. Ja, die had, die had ook dat typische stemgeluid wat, wat je in die tijd veel hoorde. Dat, dat hele rauwe, je dacht eigenlijk dat ze helemaal niet konden zingen. Klopt ook eigenlijk. Eigenlijk wel, maar het was wel mooi. Oké. Dan eh, naar eh, de man, de man van de reggae. Nou, Bob Marley. Marley. Volgens mij is dat eh, een van de weinige buitenlandse nummers die ik erin heb zitten. Nou, er zitten nog wel een paar, maar dit is... Ja, een topnummer van hem natuurlijk. Ja. No Woman, No Cry. En ik, Veel te vroeg van, uh, de wereld weggegaan. Helaas wel. Mama, hij doet dat niet meer. Jo, echt. Ja. Maar No Woman No Cry, ik, een <laughs> gigantisch nummer. Ja. En eh, dan hebben we nog een, eh, een speciale uitvoering van een live uitvoering. Ja. En eh, dat krijgt u zo meteen te horen. Eerst de Motions, dan de t shirt en dan Boek Marley.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 Oh Lord, let the good times come. My Bellamy, you were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. My Bellamy après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do. That you amaze me, are leaving me now, starting new. My Bella, to burn sing Let's all give my substitute a big cheer Let the bells ring the sun and the sky and the deep blue sea my belle amie Après tous les beaux jours je te dis merci, merci You were the answer on all my questions before we're through I want to tell you that I adore over iets heel anders. We hadden het inderdaad over iets heel anders, maar dat is eh, ehm, verleden tijd, uh, Jacques. Ja. Nou, al deze muziek is verleden tijd natuurlijk. Al deze muziek is verleden tijd. In de, zoverre. de volgende man is ook al verleden tijd. Ja, helaas wel. Cuban en Blizzards gaan we zo meteen eh, draaien. En dan Desolation Blues. Een van de onbekende nummers van hem eigenlijk. Ja, voor mij niet. Nee, voor mij ook niet. We zijn in, uh, in, Groningen, in Groningen hadden we een, uh, een koffieclub. Dat, dat was, eh, dat was grote mode in, in die tijd. En, die heette, Geen koffieshop, hè? Nee, koffieshop, ja. Die heet, die heet Route 66. En die zat... God, wat origineel. Ja, nou ja, in die tijd waren we origineel, joh. Het spatte er vanaf. En daar kwam ik eh, vrij regelmatig en daar kwam Harry ook. En daar heb ik ons een aantal keren lekker met hem zitten te bomen over muziek. En uh, het was gewoon een heel aardige vent. Ja, lijkt mij wel. Ja. zeker. En... Uh, dan draaiden we zijn muziek ook en dat was, dat was helemaal top. Dus echt, Vanaf die tijd ben ik behept met het uh, virus Nog ineens zozeer met het, uh, Blizzard-virus, maar het, richt zich vooral op, uh, op nou ja, ik ben zelf ook een QB-fan, dat weet je. Ik heb hem helaas nooit mogen ontmoeten. Maar dat eh, moet je niet, eh, moet je niks aan storen, want het is gewoon een topper eerste klas. Met geweldige muziek. En, en zometeen dus Desolation, Desolation Blues. dat eh, komt van zijn eerste, eerste LP. Die heette ook Desolation. Ja, klopt. Goed, dan naar de Kings, Waterloo Sunset. Ja, gewoon leuk. Lekker? Gewoon lekker. Ja, verder, helemaal, verder helemaal niks. Gewoon lekker. En daarna Earth and Fire. Nederlandse groep? Ja, Nederlandse groep. De eerste groep die... Eh, eh, Eigenlijk doorbrak. Doorbrak. En ik... Eh, ik kan me ooit een, interview herinneren met uh, Johnny Kaagman. Die werd wel botox lady van de televisie. Amara. <laughs> Toen een vreselijk knappe vrouw. Ja, absoluut. Iedereen was verliefd op haar. Ja. En die vertelde in een interview van wij zijn de eerste Nederlandse groep die LP's maken met een verhaal elk nummer grijpt zit wat achter. Zit wat achter. Daar moest ik toen verschrikkelijk om lachen, maar eigenlijk had ze wel gelijk. En ik, eh, ik vind dit nummer, ja, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight... Ja, super. Dat geeft, geeft eh, de manier van leven aan in die tijd. ik heb ze eh, mogen zien in, toen ik in dienst zat. In, in het harde. Oh, ik, ben nooit verder, ik ben nooit verder gekomen in dienst aan de buffoons. Nee, nou, ik moest wel. <laughs> Nee. nee. Maar we hadden dus elke maand een, een groep. En eh, Earth and Fire had toen eh, een try-out eh, voor de militairen. En daar werd onder andere dit nummer gezongen. Geweldige muziek. Laat ze maar horen. QB Kings en Earth and Fire dan. 거야 station every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander. I stay at home at night. But I don't feel afraid as long as I gaze on swarming like flies round Waterloo Underground. But Terry and Julie cross over the river where they feel safe and sound. And they Waterloo sunset They are in paradise De Little Sunset Kings. Eh, de Sunset is al lang gebeurd. Het, eh, het klokje van gehoorzaamheid tikt weer, helaas. Jacques, ik was zo blij dat je er bent. Hoe nou, is dat zo, joh. Ja, en bent geweest ook. Want je hebt eh, toch weer een heleboel dingen heb je kunnen vertellen over jouw muziek in feite ook eigenlijk onze muziek, laten we eerlijk zijn. Ehm, ik, ik hoop dat je toch nog een keertje mag uitnodigen hier. Ah, jawel, joh. dat wil, ik, wil ik wel doen. Ja, toch wel. <laughs> en dan zoeken we gewoon heel andere muziek uit, uiteraard. Tuurlijk. Ja, wel. Ehm, we gaan eh, zo meteen eruit eh, met eh, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. een, een, van de eerste groepen die internationaal doorbrak eigenlijk. Eh, heel bekend geworden in de hele wereld. Um, ik heb geen idee, Daan. Hebben we, nog een beetje, we hebben nog een beetje tijd. Eh, hoe vond je het eigenlijk? Zo? Ja, vertrouwd. Het was, ja, een tijd geleden dat je hier geweest bent natuurlijk. Maar eh, Iets van, iets, van de toekomst. Van de toekomst? <laughs> Wij weer terug. CFM? Ja, ik denk niet. Dat, okay. is, eh, dat is geweest. Oké, goed. Eh, we gaan in ieder geval uit met uh, Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Ik dank u allen voor, u, voor uw aandacht. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Het was eh, voor mij weer een genoegen om dit eh, te mogen presenteren. Eh, Daan, bedankt voor je techniek. Graag gedaan. Ook de, niet de eerste keer. <laughs> Nee, nee, nee, En ook niet de laatste keer, denk ik, joh.